Kees met het NOS-journaal. Surinamen een klacht indienen bij het VN-comité voor de Mensenrechten. Hij hoopt dat het comité het land veroordeelt nu het parlement akkoord is gegaan met de omstreden amnestiewet voor verdachten van de decembermoorden. Spong zei dat in Goedemorgen Nederland van de KRO. In de Tweede Kamer is teleurgesteld gereageerd op het besluit van het Surinaamse parlement. Zorgwekkend en een zwarte dag vinden regeringspartijen VVD en CDA. De PVV vindt dat de 28 parlementariërs die voor de wet stemden Nederland niet meer in mogen. De SP vindt dat Nederland niet te hoog van de toren moet blazen, omdat de rol van Nederland niet altijd even fraai was. Minister Roosentaal roept de Nederlandse ambassadeur terug uit Suriname vanwege het aannemen van de wet. Hij noemt het besluit van het Surinaamse parlement diep teleurstellend en een klap in het gezicht van de nabestaanden. Syrische troepen zijn volgens activisten in verschillende steden van het land een offensief begonnen om voor het ingaan van de wapenstilstand aanstaande dinsdag nog zoveel mogelijk terrein te winnen. Er zijn meldingen van felle gevechten in twee steden in het noorden, in de buurt van Aleppo. Er zou ook worden gevochten in een buitenwijk van Damascus en in een stadje in het zuiden van het land. Activisten zeggen dat er in totaal 50 doden zijn. Turkije meldt dat er in de afgelopen 24 uur bijna 900 Syriërs naar Turkije zijn gevlucht. De spoorwegvakbond VVMC opent een meldpunt voor personeel dat zich zorgen maakt over de veiligheid tijdens Koninginnedag. Vorig jaar kreeg NS-personeel in Eindhoven en Den Bosch te maken met veel agressie van dronken treinreizigers. Grote incidenten bleven uit, maar volgens het personeel ging het maar net goed. Volgens de VVMC waren er te weinig conducteurs en werd er te weinig materieel ingezet. Daardoor konden de duizenden feestgangers niet snel genoeg van de stations worden afgevoerd. Het weer op steeds meer plaatsen zon, alleen in het zuiden bewolkt. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen eerst zon, maar later regen en een graad of 10. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Afrit Haarlem en knooppunt Raasdorp een file van 2 kilometer.